Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Italiaanse werd geboren in 1899. Ze was de enige nog levende mens uit de 19e eeuw. De vrouw maakte drie eeuwen, twee wereldoorlogen en 90 Italiaanse regeringen mee. Ze werd zo oud omdat ze haar leven lang rauwe eieren at, zei ze. Als Turkije morgen instemt met een forse uitbreiding van de presidentiële bevoegdheden... kunnen de Turken binnenkort stemmen over de terugkeer van de doodstraf. Dat zegt president Erdogan. Hij heeft al een aantal keer aangegeven dat hij voorstander is van de doodstraf. Die heeft volgens hem een afschrikwekkend effect op iedereen die plannen heeft om de regering omver te werpen. Als voorbeeld noemt hij de aanhangers van de geestelijke Gulen... die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar zitten. De Eritrese ambassade in Den Haag is betrokken bij het inzamelen van geld voor de organisatie van de conferentie in Veldhoven. Ook zijn er nieuwe meldingen van intimidatie. Volgens het radioprogramma Argos en het platform One World zijn daarvoor harde bewijzen. De conferentie van de enige toegestane partij in Eritrea zou dit weekend worden gehouden in Veldhoven, maar ging uiteindelijk niet door naar ongeregeldheden. Er zijn al veel langer aanwijzingen dat de ambassade Eritreërs in Nederland onder druk zet om belasting te betalen. En Max Verstappen start morgen tijdens de grote prijs van Bahrein vanaf de zesde plek. Hij zette in de eerste sessie de tweede tijd neer, maar in het laatste deel zat het niet mee. Pole position is voor de Finn Bottas. Het weer, lokaal valt er nog een bui, maar vanavond en vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of twee en er is kans op vorst aan de grond. Morgen wat zon en enkele buien, vooral later op de dag.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 All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing. keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. If you love me, stay slow. If you love me. terug bij het tweede uur eh, van de Euro Breakdown hier op eh, ZFM Zandvoort. We zijn begonnen dit uur met de nummer 18 van eh, deze week. Robin Schultz samen met David Guetta met, en uh, Cheat Goes met uh, Shadowlight. En daarvoor het vorige uur hoorde je Calvin Harris samen met Frank Ocean en Amigos met Slide of Frank Ocean. Ik weet het nou eigenlijk niet, aanvakkers. Nou, dit uur gaan we even kijken naar de Nederlandse top 40 natuurlijk. Ik zal even wat gaan vertellen over wat er vanavond vanaf 8 uur gaat gebeuren hier op ZFM Zandvoort. En uh, natuurlijk uh, veel mooie muziek. Dan gaan we uh, helemaal nu doen met de nummer 17. Lord! Somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Oh, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. my mind wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more.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 Vanaf 8 uur tot een klok van, wat is het, 11 uur geloof ik. Rapaljen, Ierse Volk en Cult Band vorig jaar hebben we daar ook eh, integraal eh, aandacht aan besteed. Eerst waren ze hier in de studio tijdens eh, Zandvoort eruit door vorig jaar. Hadden ze een kleine optreden gegeven en interviews. En daarna ehm, hadden ze... Ehm, ja, Dolly zei het nog, hè? Je zegt zo weinig um. En opeens <laughs> valt het me op dat ik nou in deze zin heel veel um zeg. Nee, Dolly... Ehm, ja, dan ga ik weer um. <laughs> nou ga ik erop letten, heel irritant. Vorig jaar waren ze dus hier in de studio, hadden ze interviews gegeven... en hadden ze een kleine optreden gegeven live hier op ZFM eh, Zandvoort. En daarna vanaf de lichtfabriek uit eh, Haarlem hebben we het live integraal uitgezonden. Dit jaar zal het eh, weer gebeuren. Zo direct dus vanaf de klok van 8 uur hier op ZFM Zandvoort... zal Rapalje live worden uitgezonden. Kan je er dus niet bij zijn bij hun ehm, opvoering... hun optreden in de, de lichtfabriek. Luister dan gewoon naar CFM Zandvoort... Overal te beluisteren natuurlijk eh, via onze web livestream. Zfm-live.nl, waar eh, onder andere een eh, Albert-Jan Vos al op zit mee te gluren, kijken, kreeg ik te zien. Want Big Brother was, nee, Big Brouwer stuurde, die was Watching Me was een Big Brother. Ah, fuck it. goed, dat dus zo direct uh, om de klok van 8 uur. Eerst gaan we nu nog luisteren naar de nummer 11 van deze week. En daarna gaan we aan de top 10 beginnen. Ik denk dat ik hem eh, bijna compleet eh, kan gaan eh, draaien. En dat zal ik ook zeker gaan proberen. De Chainsmokers gaan we horen. Samen met Coldplay met Something Just Like This.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 even over de klok van eh, half vijf. Dan weet je eh, waar het tijd voor is. de collega's van 50 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem in uh, vogelvlucht een beetje doornemen. Op nummer 40 in de Nederlandse top 40 vinden we Sia met Never Give Up. Op nummer 37 eh, vinden we Major Laser met Run Up. 36 is een nieuwe binnenkomen in de Nederlandse top 40. Die is in handen van Kensington met eh, Bridges. En Marie met Ciao Adios die is nieuw binnengekomen op 34, ook in de Nederlandse top 40. Dus niet alleen in de Europese hitlijsten, maar ook in de Nederlandse hitlijsten zie ik nu. Uh, eh, moment staat erin op nummer 29 met Skin. Kendrick Lamar is nieuw binnengekomen op 28 met uh, Humble. Gaan we verder doorheen eh, scrollen, zoals ik dat mooi doe. Dan ga ik naar de top 10 beginnen. Jack Jones met Judah Nomi staat op nummer 10 in de Nederlandse top 40. Clean Bandit met Symphony samen met Sarah Larsen dus op nummer 9. Zet samen met Alicia Cara met Stay op nummer 8. En Ed Sheeran, Castle on Hill op nummer 7. Op nummer 6 vinden we Katy Perry, Chain to the Rhythm. En op nummer 5 Martin Garrix samen met Dua Lipa, Scared to be Lonely. Op nummer 4 de Chainsmokers en Coldplay met Something Just Like This. En op nummer 3 staat Boef met Habiba. En uh, we hadden vorige week over die Habiba Challenge. Hans heeft het gedaan. Nou, straks eh, hoor je tussen 5 en 7 hoe het, eh, dat is bevallen, de Habiba Challenge. Weet je dat nog, Hans, dat je het ging doen? Ging doen? De Habiba Challenge? Nee. Nee, heb je dat niet gedaan? Nee. Nou, dat zou je doen. Je zou toch in je onderbroek door het dorp heen gaan rennen? Nee, heb ik niet gedaan. Oh, dat dacht ik. Nou ja, nu hoor je het niet van hem dus. Hey, en op nummer 2 eh, staat uh, eh, Keigo samen met Selena Gomez met Iedereen Meme. En op nummer 1 al, eh, ja, ik weet niet hoeveel weken die op nummer 1 staat.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 Kevin James met Nervous in de Mark McCoy remix, zoals het zo mooi heet. Daarvoor JP Cooper met de eh, September Song. Zodra gaan ons eh, klaarmaken voor de top 3 van eh, deze week. Maar uh, niet voordat we nog een nummer gaan draaien, de nummer 4. Nummer 6 en nummer 5 sla ik even over. James Blunt met Love Me Better. Op nummer 6 en op nummer 5 staat de Chainsmokers met Paris. gaan nu de nummer 4 draaien dus, eh, van uh, deze week. In handen van uh, Rondé. Prachtige Naturally. It doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. van eh, deze week. Rondé met eh, Naturally. Hey, wij gaan beginnen aan de top 3 van eh, deze week. Maar niet voordat ik heb laten horen hoe die er vorige week uitzag.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 Die is in handen van Katy Perry met Chain to the Rhythm. Are we crazy? negen weken lang in de lijst zaten. deze week is uh, blijven zitten op een eh, mooie tweede plaats. Hey, nummer 1 die staat 12 eh, weken lang in de lijst der lijsten. En die is ook deze week blijven zitten op een eerste plaats. En dan heb ik het over niemand minder dan Ed Sheeran met Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.